Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het centrum van Kiev zijn vanochtend vroeg meerdere explosies geweest... meldt de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar er zijn berichten dat het gaat om kruisraketten. Journalisten van persbureau AFP melden dat een appartementencomplex is geraakt en in brand staat. Volgens de burgemeester zijn reddingswerkers aan het werken bij twee getroffen gebouwen. De evacuatie van burgers uit en chemische fabrieken in de Oekraïnse stad Severodonetsk is gestaakt. Volgens Rusland vanwege beschietingen door het Oekraïnse leger. De stad is door het Russische leger ingenomen. Volgens het leger van Oekraïne wordt de stad door de Russen van de kaart geveegd. Veel burgers zijn gevlucht naar de Azot chemiefabriek waar schuilkelders zijn. In Severodonetsk zouden nog een aantal Oekraïnse troepen aanwezig zijn... die zich tegen de Russen proberen te verzetten. De verspreiding van het apenpokkenvirus is op dit moment geen noodsituatie van internationaal belang, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het aantal besmettingen lijkt stabiel te zijn. Sinds mei zijn er ruim 3000 gevallen uit bijna 50 landen gemeld. Vooral uit Europa, waar het virus normaal niet voorkomt. Ook is tot nu toe één persoon overleden. De WHO maakt zich wel zorgen om die verspreiding van apenpokken... maar vindt niet dat de hoogste alarmfase uitgeroepen moet worden... zoals wel gebeurde met corona. Op het IJsselmeer wordt vandaag een monument onthuld voor de 220 vliegeniers die sinds de Tweede Wereldoorlog vermist zijn. Ze zaten aan boord van geallieerde bommenwerpers die boven het IJsselmeer werden neergeschoten. Het Nationaal Monument komt in het water bij het Friese dorp Monkwerem. Het 4 meter hoge beeld is in de vorm van de achtervleugel van een bommenwerper.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 se ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. been catching love off a bat, boy. Running from your love, is what this trap for. Buying niggas bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't need it. I'm like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling free beach with the signers. 15 ain't hoes cause I'm undecided. I'm kicking cigarette. ooh. I'm serving bricks, somebody, ooh. For the bitch, catch a Charlie, ooh.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 Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan Ik bid elke dag een keer of drie op mijn cultuur om hulde knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt bent gaan want als je mij alleen al aanraakt hoor ik engelengezang Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt daar je aansteken bij ei, ei, Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al waar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en een sans chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu pakken aan amoureus geweld over.